Uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Een Britse oorlogsveteraan van 96 jaar heeft om middernacht het bevrijdingsvuur aangestoken in Wageningen. Dat symboliseert de overgang van de dodenherdenking naar bevrijdingsdag. Zo'n 1500 estafettenlopers zijn inmiddels met het vuur onderweg naar 80 andere gemeenten. Het wordt onder meer aangestoken op de 14 bevrijdingsfestivals in het land. Voor het eerst gaat het ook naar Duitsland Duitse estafettenlopers brengen het vanmiddag van de grens bij Nijmegen naar de Duitse stad Kleef. Duizenden reizigers hebben tot nu toe een schadeclaim ingediend voor geannuleerde of vertraagde vluchten vanaf Schiphol. Op de luchthaven ontstonden de afgelopen weken lange wachtrijen. Claimorganisatie AviClaim heeft meer dan 1650 compensatieverzoeken binnen. Samen goed voor zo'n 1,3 miljoen euro. Organisatie EU Claim spreekt van zo'n 2000 claims. Verwacht wordt dat het aantal nog zal stijgen. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente met een half procent. Het is al de tweede renteverhoging dit jaar. In maart was de stijging een kwart procent. De Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken... probeert op die manier de inflatie in de hand te houden. De prijsstijging in de VS was in maart 8,5 procent... het hoogste niveau in 40 jaar het shirt dat de Argentijnse voetballer Diego Maradona in 1986 droeg... tijdens de wedstrijd Argentinië-Engeland... heeft bij een veiling een recordbedrag opgebracht. Bijna 8,5 miljoen euro. Het Londense veilinghuis Sotheby's had gerekend op een opbrengst van tussen de 4 en 6 miljoen. Argentinië won de wedstrijd waarin Maradona het shirt droeg met 2-1. Beide doelpunten waren van Maradona. Wie het shirt heeft gekocht is niet bekendgemaakt.